Zo wijde een bestelbusje op de vangrail op de A9 bij Haarlemmermeer. En dat is om de hoek van Schiphol. Want ook daar hebben ze last van de wind, vertelt deze verslaggever van NH Nieuws. Hij volgt het nieuws op Schiphol op de voet. En er is nu maar één van de zes banen open. Sommige passagiers hebben pech. Die zitten in een vliegtuig waarvan de piloten hebben besloten toch maar niet op Schiphol te landen en een uitwijk te maken naar een andere luchthaven, zoals Frankfurt. Er zijn ook eh, passagiers die in vliegtuigen zitten die een eh, doorstart moeten maken, een doorstart of twee. En natuurlijk op Schiphol merk je het ook, want de meeste vluchten zijn vertraagd. Code geel geldt nog voor Flevoland, Groningen, Friesland en Noord- en Zuid-Holland. Vanavond neemt de wind waarschijnlijk af. Het internationaal strafhof in Den Haag wil twee strafzaken beginnen over oorlogsmisdaden in Oekraïne. Ze klagen dan Rusland aan, meldt de New York Times. Je hoort collega Christian Pauwen. Eentje vanwege de Russische aanvallen op Oekraïnse infrastructuur. En de andere aanklacht zou gaan om het deporteren van Oekraïnse kinderen en, eh, naar Rusland. De dierenambulance in Groningen doet aangifte tegen twee studenten van Vindicat... die twee ganzen thuis zouden hebben. Ze waren voor de ontgroening in een hoek van hun studentenkamer gedumpt... en zouden de kamer van de eerstejaars onderpoepen. En de dieren waren doodsbang. En voor het eerst gaat een skigebied van de kunstsneeuw af. In het Franse Droom zetten ze de sneeuwkanonnen uit. Het is vanaf nu aan de natuur. Klimaatverandering gaat sneller dan sneeuwkanonnen aan kunnen, zeggen ze. En sneeuw maken kost veel geld en dat is weer slecht voor het milieu je nog het weer. Het trekt vannacht weer dicht en het koelt ook wat af. Morgen waait het opnieuw stevig.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 tussen Knopen de Hoek en Hoogmade, een half uur extra. A9 Alkmaar-Diemen tussen Batuverdorp en het AMC een kwartier vertraging. En waait daar zand op de weg eh, vanaf het eh, naastgelegen bouwterrein. Op eh, de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Krommenie en Zaandijk een kwartier vertraging.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 Had the struggle when I was broke, so low, so low. Writing music just to cope, no hope, no hope. Yeah. if I played you the flute? See, it's my favorite one Cause it's so delicate and beautiful I pull out the trombone if it's more suitable Wanna make you smile, it's been a little while Since I've seen the bite of your teeth Been a hard year Lucky the guitar's here ass gangsta.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 Het internationaal strafhof in Den Haag wil twee strafzaken openen... over Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne, meldt de New York Times. Het zou daarmee gaan om het ontvoeren van Oekraïnse kinderen... en het expres aanvallen van water- en stroomvoorzieningen. In Malawi zijn zeker 40 mensen omgekomen bij noodweer... als gevolg van een tropische storm. Afgelopen weekend trok die over het land. De politie denkt dat het donental nog verder zal oplopen. Voetballer Achraf Hakimi is opgenomen in de Marokkaanse voetbalselectie... ondanks het feit dat hij is aangeklaagd voor verkrachting.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 Talking to the moon and stars, telling them all about the way I feel and asking how you are. Without you, I swear I feel blind. My world's so dark and you're my light. No matter what, it all comes back to you. I'm trying to move on, live my life. I look smile No matter what, it all comes back to you If I to tell my truth and confess all the things I've done Would you maybe take me back and forgive all the wrongs I've wronged?